En de volgende cd is Bubble of Joy van Manisha James van uh, ons eigen Nederlandse label, eh, nou ja, Nederlands label in ieder geval van osho.nl. Daar kan je het op terugvinden. Goed, veel luisterplezier voor dit tweede uur van Tap Zappie. Make yourself comfortable, sitting or lying down. And when you're ready, allow your eyes to close. body adjust itself as it needs to so that you're comfortable. And over the next few minutes, allow the body to relax. breathing in your own natural rhythm with each out breath, letting go of any tension. With each exhalation, letting the body relax a little more deeply. letting the mind relax. Continuing to breathe at your own pace, with each out breath allowing a distance between you and your thoughts. Letting any thoughts that might be there pass by, just as if they are pieces of driftwood in a river flowing by you. body and mind relaxed as you continue to breathe easy and naturally. You can watch any feelings that might be there right now and just allow a distance between you and those feelings. the busyness of the body, of thinking and feeling. With each out breath, you can relax into the still, silent space inside. If you become distracted by anything inside or outside you, when you notice that, gently bring yourself back to the process of consciously relaxing. take a few minutes now to allow the memory of a beautiful moment in your life to emerge. A time of laughter and lightness when you felt carefree, happy to be alive. This will become the foundation for your bubble of joy. Thank you. Thank you. om nog even wakker bij te blijven. Maar eh, ja, dat eh, gaat toch een beetje aflopen. Dit is dus het idee van eh, Chris Insen. Rond het jaar 2000 werd deze uitgebracht. Ambient Opera Ibiza Remix. En ehm, ja, rond het jaar 2000 kwam natuurlijk ook deze cd. Mystic Millennium Music volume 2 zelfs. En van het label Easy Digit Music. Nou, daar gaan we dan ook mee afsluiten. Dat was een verzamel day en eh, ach ja, dat is allemaal weer lang en lang ligt het achter ons. Goed, mijn naam is Benno Veugen en ik dank u hartelijk voor het luisteren naar dit programma Tap Zeppi, aflevering 667.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 Misdaadverslaggever Peter Erdevries heeft toch beelden uitgezonden van de kindermoordenaar Koos H., Vrijdag had de rechter hem dat verboden op straffen van 15.000 euro per overtreding. Met een verborgen camera is gefilmd in de TBS-kliniek in Vught waar H. zit. Hij heeft nooit een volledige bekentenis afgelegd, maar in de uitzending vertelt hij gedetailleerd over de moord op drie meisjes. SBS en producent Endemol zeggen dat zij de eventuele boete zullen betalen. Het lichaam van de verongelukte Poolse president Kaczynski is terug in Polen. Tienduizenden mensen stonden bij het presidentieel paleis in Warschau op de kist te wachten. Ze zongen zachtjes het Poolse volkslied en legden bloemen bij het paleis. Het lichaam van Lech Kaczynski werd gisteren in Rusland geïdentificeerd door zijn tweelingbroer. Het hoofd van de Salesianen van Don Bosco betreurde dat zijn orde niet meteen open is geweest over het seksueel misbruik, toen daar onlangs berichten over naar buiten kwamen. In Kruispunt Radio zei Pater Spronk dat de Salesianen te veel in de verdediging zijn geweest en dat het belang van de geestelijke boven dat van de slachtoffers ging. Hij noemt dat achteraf een domme eerste impuls. Dit weekend hebben bijna een miljoen Nederlanders een museum bezocht in het kader van het museumweekend. En dat zijn er 150.000 meer dan vorig jaar. Het hoge aantal bezoekers is volgens de organisatie te danken aan het weer en het feit dat er veel activiteiten waren georganiseerd. Mensen konden gratis of met korting terecht in 500 musea. De 3FM Serious Talent Award is dit jaar toegekend aan zangeres Caro Emerald. Ze viel deze week ook al in de prijzen met de schaal van Richter, omdat haar single Back It Up vorig jaar de meest gedraaide